Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft bij Alfa aan de Rijn tientallen tractoren van de weg gehaald. De boeren waren op weg naar Den Haag om te demonstreren. Ook in het Westland zijn boeren met trekkers teruggestuurd, meldt de ANWB. De gemeente Den Haag heeft vanochtend een noodbevel afgekondigd. Tractoren worden bij de stadsgrens weggestuurd of weggeleid. Boerenactiegroep Farmers Defence Force en Samen voor Nederland willen in het Zuiderpark demonstreren. Ook klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren actie in Den Haag. Die groep wil een deel van de A12 blokkeren. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht... over grensoverschrijdend gedrag bij de NOS Sportredactie. De krant sprak tientallen medewerkers en voormalig medewerkers. In het artikel staat onder meer dat presentator Tom Egbers in 2005 een kortstondige affaire had met een 22-jarige stagiaire. Daarna zou hij haar hebben gepest en geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Oud-presentatrice Aisha Margadi zegt in het artikel zich gediscrimineerd te voelen vanwege haar Marokkaanse achtergrond. Donderdag werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn en gefaseerd terugtreedt. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn gisteravond bij een verkeersongeluk vier mensen om het leven gekomen. Ze zaten allemaal in dezelfde auto. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen was tot zeker 10 uur vanmorgen afgesloten vanwege onderzoek. En bij het WK Shorttrack in Seoul heeft Suzanne Schulting goud behaald op de 1500 meter. Schulting liet in een spannende finale de Koreaanse Choi Min-jong en de Canadese Kim Boutin achter zich. Bij de mannen geen medaille voor Nederland. Jens van het werd vierde in Seoul op de 1500 meter. De Koreaan Park Ji-won pakte het goud. Het weer in heel Nederland, behalve Zeeland, geldt tot 10 uur code geel vanwege gladheid. Vanochtend verder veel zon, later wat meer stapelwolken en op een enkele sneeuwbui in het noordoosten na blijft het droog bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 So tell my mama love her, call my baby sister, shoot a hug and kiss her. Cause life is just a mystery and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Uh. Uh-huh. Cause this life is one big symphony. This night is one for you saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah, life is just perspective, laughing when you wrecked if I played you the flute? See, it's my favorite one Cause it's so delicate and beautiful I pull out the trombone if it's more suitable Wanna make you smile, it's been a little while Since I've seen the of your teeth Been a hard year Lucky the guitar's here haar lele cake. Flesje hiervan, twee bij twee, Charade, so sweet als een crème Give me some more, net busted Ik heb mijn eyes van de prijs, plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis, zet duister in, met BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik, in het veld met de picknick, met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, naast stijgt het, wik wik. Chris Cross, pas die shots, zijn oh, het trick. Ik weet niet wie je bent, maar dat is zo Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt river never walk away said you'd never is homeless in the free of mind at night.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 The lonely loner seems the freest mind at night. At, at, at night, day and night. The lonely loner seems the freest mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems the freest mind at night.